Michel Koenen met het NOS-journaal. De gaswinning in Gaar, dat is het advies van het staatstoezicht van de mijnen aan het kabinet. Zo bevestigt een bron in Den Haag. De kans is groot dat minister Kamp het advies overneemt. De NAM denkt dat er zonder probleem 33 miljard kuub gewonnen kan worden. Maar het staatstoezicht noemt dat vanwege het risico op aardbevingen onverstandig. De stroomstoring in Amsterdam Zuidoost en Diemen duurt nog tot zeker 8 uur, verwacht netbeheerder Liander. Nog zo'n 14.000 huishoudens zitten al sinds 8 uur gisteravond zonder stroom door een storing in een schakelstation. De politie patrouilleert extra in Diemen en Amsterdam Zuidoost om inbraken op plekken waar de alarminstallatie niet werkt te voorkomen. De PvdA komt met een aantal plannen om de kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken. Zo wil de partij onder meer dat minderjarige mbo'ers een vergoeding moeten krijgen voor hun schoolkosten, omdat ze vaak meer kwijt zijn dan leeftijdsgenoten op de HAVO of het VWO. En vanmiddag praat de Tweede Kamer over kansongelijkheid in het onderwijs. Noord-Korea heeft twee middellange afstandsraketten gelanceerd. De eerste ontplofte in de lucht en de tweede kwam na zo'n 400 kilometer in zee terecht. De Japanse premier Abe noemt de laatste lancering onacceptabel... Eerder dit jaar legde de VN al sancties op tegen Pyongyang vanwege de raketlanceringen. Argentinië staat in de finale van de jubileumeditie van de Copa America, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Argentinië won met 4-0 van de Verenigde Staten, die vanwege het 100-jarig bestaan van het toernooi mogen meedoen. Lionel Messi werd dankzij zijn doelpunt de topscorer aller tijden van Argentinië met 55 doelpunten. Hij passeerde daarmee Gabriel Batistuta.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 it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. a bang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 in danger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 106.9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 schapen voor.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 tears for real, not acting.